Marion Koekoek met het NOS Journaal. De productie van Toyota's in Europa zal eind deze maand en begin volgende maand een paar dagen stil liggen. Door de natuurramp in Japan zijn er niet genoeg onderdelen beschikbaar. Vijf Europese fabrieken van het Japanse automerk worden daardoor getroffen. In het noorden van Japan zijn ook andere autofabrikanten in de problemen gekomen door de aardbeving en de tsunami van vorige maand. Frankrijk heeft opnieuw een groep Roma teruggestuurd naar Roemenië. 159 mensen zijn gisteren in Lille op het vliegtuig gezet naar Timisoara. Ze zijn met behulp van de Franse overheid vrijwillig teruggegaan. De Roma kregen per persoon 300 euro mee en moesten een verklaring ondertekenen dat ze niet terugkeren naar Frankrijk. Afgelopen najaar zorgde de uitzetting van Roma naar Roemenië en Bulgarije voor veel discussie tussen de Franse regering en de Europese Commissie, omdat Frankrijk ingaat tegen de regels voor het vrije personenverkeer binnen Europa. De commissie komt binnenkort met een plan voor de verbetering van de positie van de 12 miljoen Roma in eh, Europa. De NASA heeft bepaald waar de drie space shuttles naartoe gaan als deze zomer het programma met de ruimteveren wordt beëindigd. Er waren 21 musea en andere instellingen in de race voor een space shuttle. De Endeavour gaat naar Los Angeles, de Discovery naar Virginia en de Atlantis blijft op de lanceerbasis Cape Canaveral. De musea die buiten de boot vallen krijgen van de NASA wel ander materiaal dat gebruikt is voor de vluchten, zoals onderdelen en vluchtsimulators. Er staan nog twee vluchten met space shuttles op het programma. In het noorden van Spanje zijn twee mannen aangehouden die verdacht worden van lidmaatschap van de Baskische terreurbeweging ETA. Er is een grote hoeveelheid materiaal voor explosieven in beslag genomen, zoals chemische stoffen en ontstekers. Ook zijn er ETA-documenten gevonden. De arrestatie komt enkele dagen na een vuurgevecht in Frankrijk waarbij een Franse politieman gewond raakte. Ook toen werden twee ETA-verdachten aangehouden. Het weer vannacht helder en 2 tot 5 graden. Morgen zon, maar ook stapelwolken en smiddags kans op een bui.